Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Heijen in Limburg is een woning volledig verwoest door een explosie. Alleen een schoorsteen en een deel van een muur staan nog overeind. Het huis stond in een buitengebied op een afgelegen plek in het bos. Het is onduidelijk of er tijdens de explosie mensen binnen waren. De brandweer meldt dat er nog geen slachtoffers zijn gevonden. De oorzaak van de explosie in Heijen wordt nog onderzocht. De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich ernstige zorgen over de situatie in het Kamal Adwan ziekenhuis in het noorden van Gaza. Het Israëlische leger is het ziekenhuis binnengevallen. Volgens de WHO zijn cruciale afdelingen zwaar beschadigd en vernietigd. In het gebouw zouden nog 60 zorgverleners en 25 patiënten in kritieke toestand zitten. Het ziekenhuis was een van de laatste plekken in het noorden van Gaza waar gewonden nog terecht konden. De onbekende ziekte waaraan in de Democratische Republiek Congo tientallen mensen zijn overleden... is waarschijnlijk een combinatie van verschillende luchtweginfecties, ondervoeding en malaria. patiënten kampten met symptomen zoals koorts, vermoeidheid, hoofdpijn en een loopneus. De Wereldgezondheidsorganisatie zei eerder al dat patiënten mogelijk meerdere ziektes hadden. Vandaag begint in Nederland de vuurwerkverkoop. Op sommige plekken openen winkels al om klokslag middernacht de deuren. In onder meer het centrum van Beverwijk stonden meteen al lange rijen. Normaal gesproken begint de vuurwerkverkoop pas op 29 december... maar omdat er op zondag geen vuurwerk mag worden verkocht... mogen winkels een dag eerder open. Het afsteken van vuurwerk is alleen toegestaan op 31 december... vanaf 6 uur s avonds tot 2 uur s nachts op 1 januari. Dan het weer op veel plaatsen nevel of mist. Hier en daar wat lichte regen.